Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. In het stadhuis in Amsterdam is Femke Halsema beëdigd als nieuwe burgemeester. De oud-GroenLinks-leider werd vorige maand door de gemeenteraad gekozen. Halsema is de opvolger van Josias van Aartsen... die tijdelijk burgemeester werd na het overlijden van Eberhard van der Laan... in oktober vorig jaar. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam... en daarnaast ook de eerste GroenLinks-burgemeester van de hoofdstad. Meerdere landen spreken tegen dat ze op de NAVO-conferentie in Brussel een ongekende verhoging van het defensiebudget hebben toegezegd. President Trump zei dat op een persconferentie. Volgens hem heeft Amerika veel te veel bijgedragen aan het totale budget. Trump zei dat de andere landen nu ook meer moeten uitgeven aan defensie. De Franse president Macron benadrukt dat een geleidelijke stijging van 2% is afgesproken. En dat wordt bevestigd door premier Rutte. In het oosten van Gelderland geldt per direct een verbod op het gebruik van water uit sloten en rivieren. Volgens het waterschap daar is het verbod nodig omdat het nog nooit eerder zo droog is geweest in de Achterhoek. Het verbod geldt voor iedereen, met uitzondering van de brandweer, om te kunnen blussen. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van minimaal 500 euro. En wielrenner Tom Dumoulin heeft in de zesde etappe van de Tour de France kostbare tijd verloren. Zes kilometer voor de finish brak een spaak in zijn wiel en dat gebeurde vlak voor de slotklim. Bovendien kreeg hij een tijdstraf van 20 seconden omdat hij te lang dicht achter de auto reed in een poging terug te keren in het peloton. Dumoulin kwam uiteindelijk een kleine minuut na de winnaar binnen en is nu teruggezakt naar de negentiende plaats in het algemeen klassement. De etappe werd gewonnen door Daniel Martin uit Ierland. De gele trui blijft in handen van de Belg Greg van Avermaat.